4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De zonen van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi vergeven de moordenaars van hun vader. De oudste zoon van Khashoggi zegt op Twitter dat hij en zijn broers met de vergiffenis bij God in de gratie willen vallen. De vergiffenis betekent dat de mensen die zijn veroordeeld voor de moord niet worden geëxecuteerd. Saoedi-Arabië heeft vorig jaar acht mensen veroordeeld voor betrokkenheid. Vijf van hen kregen het doodvonnis. In Amsterdam-Oost is gisteravond een homoseksuele man met een stuk glas gestoken. Hij zat volgens AT5 met een andere man in een kano en werd vanaf de kant beledigd vanwege zijn geaardheid. Toen hij verhaal ging halen werd hij in zijn onderarm gestoken. De politie heeft drie tieners aangehouden. De drie waren al bekend bij de politie. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Open Skies-verdrag. Dat heeft president Trump aangekondigd. In het verdrag is geregeld dat de 35 deelnemende landen met verkenningsvliegtuigen door elkaars luchtruim mogen vliegen. Maar volgens de VS heeft Rusland meermaals de Amerikanen toegang tot bepaalde gebieden geweigerd. Zoals bij de grens met Georgië. In Siberië zijn zeker 850 mijnwerkers besmet geraakt met het coronavirus. In totaal werken er bijna 3800 mensen in de mijn. Het Russische leger bouwt er nu een veldhospitaal. Rusland telt na de VS de meeste geregistreerde coronabesmettingen ter wereld. Ruim 290.000. Bij Dynamo Dresden blijkt een vierde speler besmet met het coronavirus. De complete selectie en staf van de Duitse ploeg uit de Tweede Bundesliga zaten al bijna twee weken in isolatie. Enkele dagen nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld. Daardoor kon Dresden de competitie nog niet hervatten. Wel mag er vanaf zaterdag weer worden getraind. En het weer, het is zo'n 15 graden. De komende dag is het bewolkt, er kunnen ook buien vallen. Tussendoor schijnt de zon, het wordt 21 tot 28 graden.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. a day. It's a top selector, ta ta ta ta.